Hij onderhandelde met uiterst rechtse en orthodoxe partijen. De man die vastzit voor de aanslag in Lyon vorige week vrijdag heeft bekend, melden Franse media. De Algerijn van 24 werd maandag opgepakt. Op het explosief dat is gebruikt zijn DNA-sporen gevonden die overeenkomen met het DNA van de verdachte. Ook zijn in zijn huis grondstoffen gevonden voor het maken van een bom. Wat zijn motief was is nog onduidelijk. Bij de aanslag in Lyon raakten 13 mensen gewond. Voor de tweede avond op rij is in Hilversum een jongen van 15 herdacht die maandag overleed. Vermoedelijk heeft hij zelfmoord gepleegd en hij zou door zijn klasgenoten zijn gepest. De politie kan niet met zekerheid zeggen dat de jongen zelf een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Het kan ook een ongeluk zijn geweest. Een misdrijf wordt uitgesloten. In de Hongaarse hoofdstad Budapest is een rondvaartboot met toeristen gekapseist en gezonken. Zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen, zo'n twintig opvarenden worden vermist. Aan boord van de boot waren 33 passagiers, allemaal Zuid-Koreaanse toeristen en twee bemanningsleden. Het schip voer op de Donau en is vermoedelijk in aanvaring gekomen met een andere boot. Chelsea heeft de Europa League gewonnen. In de finale werd Arsenal met 4-1 verslagen. De Belg Hazard speelde een grote rol in de overwinning. Hij maakte twee van de vier goals voor Chelsea. Alle doelpunten vielen na de rust. Voor Arsenal is het verlies extra zuur... omdat het de laatste kans was om zich voor de Champions League te plaatsen. Het weer, het is bewolkt. De dag begint grijs met soms wat regen of motregen. In de middag en avond is het bijna overal droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.